Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier op de vijf leraren maakt zich zorgen over de werksituatie op school. Ze zeggen dat het lastig is om genoeg afstand te houden... en dat leerlingen laks omgaan met het dwingende mondkapjesadvies. Blijkt uit een peiling van vakbond Leraren in Actie. Die wil dat het kabinet met strengere regels komt, zoals het werken met halve klassen. Minister Slop ziet dat niet zitten. Volgens hem moet iedereen zich gewoon aan de basisregels houden. De KNVB gaat samen met de voetbalbonden van België en Duitsland proberen om het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren. Bondscoach Sarina Wiegman helpt mee en vindt de plannen fantastisch. Zeker als, als je toernooi in eigen land kunt organiseren. Dat hebben we gemerkt eh, met het EK in 2017 dan is dat geweldig. Ehm, nou, vorig jaar natuurlijk het WK in Noord-Frankrijk eh, zag je dat er heel veel Nederlands publiek was. Dus als je het nu kunt combineren met de voetballanden België en Duitsland... denk ik dat dat een hele mooie, heel mooi toernooi kan worden. Nederland wilde het WK eerst alleen organiseren... maar toen bekend werd dat er acht landen meer aan meedoen, werd dat onhaalbaar. In Beverwijk is vannacht brand uitgebroken bij een winkel van Carpet Ride. Volgens NH Nieuws is de voorkant van het pand zwaar beschadigd en liggen de brokstukken verspreid over straat. Er zou ook een knal gehoord zijn en, waarschijnlijk is dat een, eh, een, explosie geweest. Of in ieder geval een, eh, een, kleine, korte explosie geweest. Eh, of dat de oorzaak van de brand is geweest is niet duidelijk, maar die heeft wel plaatsgevonden. Dat is ook te zien aan de schade aan het gebouw. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan. Bewoners kregen een NL-alert scholen in Frankrijk worden binnenkort beter beveiligd. Dat heeft president Macron gezegd nadat vrijdag een leraar op straat werd onthoofd... omdat hij in een les cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Tienduizenden Fransen gingen gisteren de straat op om de vermoorde docent te herdenken. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen droog.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 I be waking up the pics, be nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get you get what you please. We bout to get it on take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I love what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your rest. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hey, better, better, hey, better, better. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, you know about love. I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go ahead. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. Why can't you come of age? de hoofdpunten van het NOS-journaal. De GGD zag de coronamelder-app lange tijd niet zitten. Er werd getwijfeld aan het nut en de GGD was bang dat de ontwikkeling van die app... ten koste zou gaan van het bron- en contactonderzoek... blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er dit jaar minder wordt ingebroken, schrijft het AD. Deze maand sloegen inbrekers tot nu toe 30% minder toe. De verwachting is dat de najaarsgolf van inbraken dit keer uitblijft. Philips heeft een goed derde kwartaal achter de rug. En dat kwam onder meer door de verkoop van apparatuur door de coronacrisis. Zoals monitors en beademingsapparaten. En het weer nog, vooral in het noordwesten nog een bui. Later af en toe zon.